Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Facebook gelukkig vanwege haatzaaiende berichten. Spencer is de voorman van de Amerikaanse alt-right-beweging... die streeft naar een land voor uitsluitend blanken. Behalve zijn persoonlijke profiel zijn ook twee andere Facebookpagina's van Spencer verdwenen. In de voorwaarden van Facebook staat dat gebruikers geen berichten mogen delen... waarin mensen worden veroordeeld vanwege hun afkomst of etniciteit. Richard Spencer heeft nog wel accounts op Twitter en YouTube. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk. Dat staat in een voorlopig inspectierapport dat in handen is van RTL Nieuws. De 25-jarige medewerker werd in februari vorig jaar met een schaar neergestoken door een patiënt die Ritalin had gesnoven. Het slachtoffer werkte pas enkele weken in de kliniek in Portugal. Volgens de inspectie was er een tekort aan personeel, werden inhuurkrachten onvoldoende ingewerkt en was er te weinig toezicht op het gebruik van medicijnen. De Syrische president Assad heeft de OPCW een alternatief geboden om onderzoek te doen naar het gebruik van gifgas in de stad Douma. Hij biedt aan om 22 inwoners van Douma naar Damascus te brengen, waar ze vragen van de OPCW kunnen beantwoorden. Onderzoekers van de organisatie zitten al twee dagen in Damascus omdat ze geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma, waar anderhalve week geleden vermoedelijk een gifgasaanval was. Diana Matroos wordt namens de VPRO presentator bij Buitenhof... het wekelijkse interviewprogramma op de zondagmiddag. Ze is de opvolger van Marcia Luiten... die een biografie schrijft over koningin Maxima. Matroos gaat Buitenhof bij Tourbeurt presenteren... met Paul Witteman en Jort Kelder.